Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De economie van provincie Groningen is het afgelopen kwartaal met 13% gekrompen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Als de gaswinning niet zou zijn meegenomen in de cijfers... was de economie gelijk gebleven. De afbouw van gaswinning is dus de hoofdreden voor de krimp, schrijft het CBS. In de overige provincies bleef de e- economie redelijk gelijk. Vorige week werd bekend dat de economie in het tweede kwartaal met 0,3% gekrompen is. En daarmee zit Nederland in een lichte recessie. Ethiopië onderzoekt met Saoedi-Arabië of Saoedische grenswachten migranten uit Ethiopië hebben gedood. Human Rights Watch publiceerde een rapport waarin staat dat migranten uit Ethiopië systematisch worden aangevallen door Saoedische grenswachten aan de grens met Jemen. Honderden of duizenden migranten zouden zijn gedood. Saudi-Arabië heeft niet gereageerd, maar toen de VN eerder vragen stelde over het doodschieten van Ethiopiërs ontkende het land alles. Zolang het onderzoek naar de zaak loopt wil Ethiopië niet speculeren. En opnieuw is Moskou vannacht aangevallen door drones, dat zegt het Russische leger. Volgens de burgemeester van Moskou werd een pand in aanbouw geraakt. En boven het westelijk deel van de regio haalde het Russische leger ook meerdere drones neer. Er zijn geen gewonden gemeld. Vanwege de droneaanvallen schorten luchthavens in Moskou net als gisternacht alle vluchten op... maar inmiddels zijn die weer open. En PSV heeft gisteravond gelijk gespeeld tegen de Schotse Rangers. Het werd 2-2. Bij de uitwedstrijd in Glasgow kwamen de Eindhovenaren twee keer terug van een achterstand... dankzij doelpunten van Ibrahim Sangaré en Luc de Jong. Volgende week woensdag staan de clubs weer tegenover elkaar, dan in Eindhoven. De winnaar van dat duel plaatst zich dan voor de Champions League. Het weer, hier en daar kans op nevel of mist en het is een graad of 15.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 Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. No sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De economie van provincie Groningen is het afgelopen kwartaal met 13% gekrompen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De afbouw van gaswinning is de hoofdreden voor de krimp. Ethiopië onderzoekt met Saoedi-Arabië of Saoedische grenswachten... migranten uit Ethiopië hebben gedood. In een rapport van Human Rights Watch staat dat er duizenden migranten zouden zijn omgebracht. En opnieuw is Moskou vannacht aangevallen door drones, dat zegt het Russische leger. Er zijn geen gewonden gemeld. Vanwege de droneaanvallen schort de luchthavens in Moskou net als gisternacht alle vluchten op.